Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Voor het eerst in jaren pompen we meer CO2 de lucht in. De afgelopen zes jaar ging de uitstoot in Nederland naar beneden tot vorig jaar. Mijn collega Helene Ecker weet wel hoe dat komt. Komt voor een belangrijk deel omdat de kolencentrales in Nederland weer harder zijn gaan draaien... met gemiddeld bijna 70 procent. De belangrijkste reden daarvoor is eh, de gestegen prijs van aardgas. Ehm, dat aardgas was zo duur dat eh, steenkool ja, zeg maar automatisch weer aantrekkelijk werd om eh, elektriciteit mee te maken. waarschijnlijk stoten we dit jaar weer minder CO2 uit. Om de klimaatdoelen te halen gelden nu extra strenge regels voor kolencentrales. Duizenden asielzoekers die hun gezin ook deze kant op willen laten komen... zitten daar te lang op te wachten. De dienst die het moet regelen, de IND, heeft het zo druk dat er vertragingen zijn. In de wet staat dat een gezinsherenigingsaanvraag binnen een half jaar moet worden behandeld... maar dat lukt vaak niet. Studenten in Arnhem en Nijmegen zijn het helemaal zat en zijn een petitie begonnen. Ze willen eerder aan het bier. Sinds kort mag de tap op de campus pas na vier uur middags open... terwijl de meeste lessen na drie uur klaar zijn. En dat vinden de studenten te lang wachten. Inmiddels zijn er dik 600 handtekeningen binnen. En Liverpool en Manchester City zijn door naar de halve finale van de Champions League. City speelde thuis tegen Atletico Madrid bleef 0-0, maar dat betekent niet dat er op het veld weinig gebeurde. Zo werd er tegen het einde van de wedstrijd ineens gevochten. Het was eigenlijk een massale groepsworsteling waarmee zelfs de ballenjongens zich bemoeiden. En er werden vele, vele gele kaarten uitgedeeld. Tien in getal. Na afloop vochten ze in de spelerstunnel trouwens nog even door. Het weer, flink wat zon. In het oosten kan een bui vallen. Het wordt vandaag 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits is in onze regio bijna voorbij. Nog 5 minuten oponthoud op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. Bij afrit Haarlem 2 kilometer file en 10 minuten vertraging op de N208 Sassenheim-Haarlem.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 Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is aan het Russische oorlogsschip de Moskva. Oekraïne zegt dat het schip is beschoten met raketten. Volgens Rusland is na de brand munitie ontploft. De politie in Michigan heeft een filmpje gepubliceerd waarop te zien is dat een witte agent een zwarte arrestant doodschiet. De video is van begin deze maand. Te zien is dat de arrestant van achter in zijn hoofd wordt geschoten als hij op zijn buik op straat ligt. Kort daarvoor zou er een worsteling zijn geweest. De daling van de CO2-uitstoot is vorig jaar gestokt. De vier kolencentrales hebben bijna 70% meer CO2 uitgestoten dan in 2020. Voor het eerst in zes jaar was er een minieme stijging. Het weer, veel zon, vanmiddag in het oosten kans op een bui en het wordt 15 tot 19 graden. the chandeliers Head over heels like tears for fears you love No, I can't get enough Losing my cool, but I'm staying alive Dancing the rain just to kiss the night that you touch Oh, it feels like a glove Oh, it eh. Don't need drama I just need one word to get to you So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry to the rhythm they cry for you you ain't keep my tears blue. And these blinding lights, they shine so bright like we're on the moon. I don't wanna dance another beat, unless it's with you. Who do I call when I lose my mind? Four in the morning, I'm on fire with you. I'm running too. You got a diamond heart, you work hard, nothing compares when I'm in your arms. Don't go, cause you'll never know. Oh, hey. Don't need drama, I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry to the sleep unless it's with you.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 I'm going to Graceland. I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, Losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees the wind blow. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee.